uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag is betoogd tegen de Turkse inval in Afrin in het noordwesten van Syrië. Volgens de organisatie waren er enkele duizenden mensen op de been. Volgens de politie duizend. De betoging verliep rustig. Eerder vandaag werd bekend dat Koerden in het strijdgebied bij Afrin een Turkse helikopter uit de lucht hebben geschoten. En daarbij zouden drie doden zijn gevallen. President Erdogan zei dat de verantwoordelijken daarvoor een hoge prijs zullen betalen. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Het lijkt erop dat de motor van het voertuig afsloeg, waarna de bus achterwaarts een heuvel afrolde. De remmen werkten niet, waarna de bus een motorrijder raakte en over de kop sloeg. In het voertuig zaten meer dan 40 binnenlandse toeristen. Volgens de politie zijn 16 passagiers gewond geraakt, van wie sommigen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De Noord-Ierse politicus Gary Adams van Sinn Féin heeft het partijleiderschap overgedragen aan Mary Lou MacDonald. Zij was sinds 2009 al lid van het partijbestuur. Adams speelde een belangrijke rol in het vredesoverleg in Noord-Ierland. Dat in 1998 leidde tot de Goede Vrijdagakkoorden. Voor MacDonald in de partijleiding kwam zat ze voor Sinn Féin jarenlang in het Europese parlement. In de stad Macerata in midden Italië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen racisme en vreemdelingenhaat. Vorig weekend schoot een rechtsextremist daar vanuit zijn auto op immigranten. Zes mensen raakten gewond. Het stadsbestuur van Macerata had onder meer het openbaar vervoer stilgelegd... uit angst voor confrontaties tussen de antifascistische demonstranten en rechtsextremisten. Het weer. In de loop van de avond regen, landinwaarts vannacht ook natte sneeuw. Er komt veel wind, aan zee is die soms stormachtig. Morgen buien, ook met winterse neerslag.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 What is beyond us? The sea and decides. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. The sea and decides. and I will still be here, stargazing. I still look up. is 7 over 8. En eh, ja, we zijn wat met je van plan, Quinten. We zijn wat met je van plan. Hmm. Weet, jij, weet jij hier wat vanaf? Oh nee. <laughs> oh nee. nee Dan wordt het wel echt ernstig. Weet het allemaal behalve jij. Ja jongens, we hebben een uh, eh, gevuld tweede uur hebben we weer eh, erop zitten. En geval gaan we nu weer krijgen. Het eerste uur hebben we veel dingen meegemaakt. Waaronder dat je moet het maar weten. Waar eh, bij Quinten eh, helaas eh, toch met 2-1 het onderspit moest delven. Maar zich weer helemaal gaat herstellen, denk ik, de tweede uur. We gaan dus, je moet het maar weten, spelen. Om half negen hebben we natuurlijk MC Verlaffen met de aankondiging van de Euro Breakdown. Van de nummer 30 tot en met 20. En we gaan natuurlijk straks om kwart over acht gaan we Quinten vertellen wat wij met hem gaan doen. <laughs> en om... Ja. ja. Je gaat het heel leuk vinden. Je gaat het ons ook echt wel waarderen. Ja, moet zeker, ik, ik moet zeker naar de Ikea of zo voor die singlesavond. Hebben jullie dat eh, meegekregen? Nee, nee, nee. Maar het oh kan, wel, zijn dat je bij een bingo, kan wel zijn dat je bij een bingoavond staat. Groene bal. Groene bal. Groen. Niet? Nee, ik, eh, ik word nog niet warm. Ja, kom maar goed, Quinten. We gaan een hartstikke leuke vrouw of eh, man of andere transgender voor je regelen. We gaan eerst luisteren naar iemand die zegt meant to be. Het is meant to be, Quinten. Speciaal voor jou. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time Won't you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat me right I ain't gonna lie, ain't gonna lie I'm tired of the fake love. Show me what you made up. Boy, make me believe. Whoa, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me.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 <laughs> het is eh, bijna tijd. Quinten, als ik hier naar de teller kijk, heb jij, moet jij nog 1 minuut en 1 seconde in spanning zitten. Totdat jij hoort wat wij met jou van plan zijn. Ehm, even in de tussentijd, eh, ja, je hoort net natuurlijk... Uh, me, la culpa, la culpa van Louis Fonsi. het eh, lekkere chickie. Daarvoor hoorde je Meant to Be van Florida Georgia Line en Bibi Rexa. Daarbij hebben wij nog 45 seconden op de klok staan... voordat wij Quinten gaan vertellen wat wij met hem gaan doen. Want kwart over acht stipt. Kom ik jij erachter? Ik word, ik word, steeds minder enthousiast. Nou ja, ik, kan je wel dus vertellen... wij, <laughs> nou, weet je, die dynamiek moet er zijn. Ik kan je wel vertellen, echt waar. Ik, ik denk wel dat jij, eh, dat jij dit eh, waardeert. Eh. Ja, ik denk zeker. En dit is ook echt, dit, dit wordt gewoon een live iets, weet je. Dat, als, je als, je er dan, als je er zo naar kijkt, als je het op zo hoort, dan denk je het eerste wat je denkt is dit. Oh, Yeah. Ja, zeker. Dat is het eerste wat jij denkt. Je zou ons dankbaar zijn. En, als je, en als je ze allemaal ziet straks, dan denk je dit. Hell yeah! <laughs> Als het gelukt is. <laughs> maar het is dus nu tijd. Het is tijd inderdaad. Het is kwart over acht. Patrick, ik ga eh, jou de eer geven van het openen van dit uh, bericht. Jongens, even... Even de... het geluid uit. Ik doe even het geluid even weg. De, de moment suprême. Even, even, ja, ik, eh, ik heb hem... doe maar. We zijn er klaar voor. Quinten, wij gaan op Facebook een evenement aanmaken. Kut. Met, oh, luister. <laughs> Daten met Quinten. <laughs> God, wie wil, dat, nou, nou niet? niet? <laughs> Ja, ja. <laughs> ja, ik, ik, denk wel dat dit, eh, dat dit wel wat kan worden. Het wordt succesvol. Luister, dit wordt gewoon een succes. De chickies staan voor je in de rij. Ja. Haha. Quinten. Ja. Wat vind je ervan, nu je er zo over nadenkt? Ja, ik eh, twijfel of het een succes gaat worden. Jij nou twijfelt of het een succes gaat worden. Waarom? Ja, eh, weet ik eigenlijk niet. We zetten er ook geen eisen van jou op hoor. Gewoon, wie wil, meld je aan. <laughs> ja. Dus gewoon een open, wel, wel een minimum leeftijd. Wel een, minimum, open leeftijd met een minimum leeftijd van 18. Dus maximaal hoeft niet. Geen maximale leeftijd hoeft niet. En het is een open, open evenement, dus iedereen kan reageren. Minimaal 18 jaar, wat zullen, wat zullen we doen? Zullen we een beetje matsen? Minimaal 18 tot 40? Nee! Nee, gewoon om een pijp, Gewoon... 18 <laughs> tot, nou ja, tot bijna 20. Nou, nee, nee 18, stel je dan nou voor dat er een lekker wijf tussen zit van 58... die er nog goed uitziet en veel geld hebt. En een jaar later de pijp uitgaat en jij bent, jij bent toyboy. <laughs> Ja, oké, dat is goed. <laughs> dan, doe je, dit bij ons. Wat doe je dan. en als het fout gaat, dan wordt het... Eh, <laughs> ja eh, is, is, is, ja, misschien krijgen we een type van, eh, eh, net als die rapper Shores mee in, oh. aan de bezig zijn. Kim dat, Holland. Wauw. Ik word steeds minder <laughs> enthousiast. Quinten die denkt nu op dit moment alleen maar... er gaat dit bij hem in zijn hoofd gaat eraf. Ja, ja, zeker. Zeker. Nou, ik zie wel waar het, waar het naartoe loopt. maar het strandschip. Ja. Nou ja, ik... maar het eh, <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Het eh, eh, is al gebeurd. <laughs> Schip is al gestrand. Het schip is al gestrand, Het moet alleen nog daar uit het zand getrokken worden. Ah, ja, ja, boe, ja. Nou ja, wij gaan in ieder geval, we gaan dus een Facebook-evenement gaan wij dus aanmaken. Hey, daten met Quinten. Wie wil dat nou niet? En dat gaat zij straks tegen jou zeggen. Hey Fancy, hey Quinten. Dus ja, <laughs> dat, dat gaat zij straks tegen jou zeggen. En eh, ja, wij, wij hopen dat jij dit, eh, dit gaat waarderen, Quinten. Eh. Ja, heel erg. Dankjewel, Mike. Dankjewel, en, Geurt. Ja? ja goed idee, hè? Ja, geweldig. Ja, vonden het leuk. Dit, gaat, dit kan niet fout. Misschien krijgen we er eentje uit Limburg en gelijk carnaval vieren. Limburg. Oh, het is feest. Mona's vet. 40 jaar geworden. <laughs> <laughs> en een beetje naar links. En ietsje een beetje naar rechts. Jongens, ik weet niet waar die mello voor staat, maar ik hoop dat het een lekker wijf is. Raksu, die mellow, die expert, recording. You got the boom like an angel, oh. You got them hips like Shakira, smile like Camila, got me feeling Latino. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. You got them hips like Shakira, smile like Camila, got me feeling Latino. We were two stepping on the dance floor, and now you're still telling me you want more. Podemos Maybe take off like planes and the Airport. Figure eight, make man tape it. I never really knew that you could dance like this. The way you move, the way you groove makes me wanna get close to you. Had to WhatsApp my amigos. They moving like you want if you love. Yummy. Ik gezonder dan falafel. Hey, jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yes. Heerlijk, dat is MC Falafel recht door je speakers, <laughs> Shout-out naar je boy. Shout-out naar je boy. S.O. naar je boy. Guantanamo B. <laughs> Patrick Ster. <laughs> MC Falafel. en die ik, ik, ik heb eigenlijk niks voor Mike. Ja. Ah. MC naamloos. <laughs> Kijk, nu mogen we het zeggen, want Klink, ik kwam zelf Klinkt als zangeres zonder naam. ja, nou. Hey, Maar die was populair, hè? Hopla. Jongens, het is weer zover. We gaan de lijst de lijst gaan we doornemen. De nummer 20 tot en met 10. Op nummer 20 deze week staat g Easy en Charlie Puth met Sober. Vorige week op plek 22. En op plek 19 Crygo featuring Justin Jesso met Stargazing. Vorige week nog op plek 16. Drie plaatsjes gezakt ten opzichte van de vorige keer dus. Vorige week op plek 12 Bibi Rexa, Florida Georgia Line met "Men to Be. Deze week op plek 18 hoorde je natuurlijk eerder dit uur. En op plek 17 Louis Fonsi, Demi Lovato met Echame La Culpa. Op plek 16 Raksu. Featuring Wyclef Jean en Naughty Boy met Die Mello. Stond vorige week op plek 20. Is dus vier plaatsjes gestegen. En op plek 10 eh, vorige week staat, stond de lieflijke Rita Ora met Anywhere. Staat deze week op plek 15. Vijf plaatsjes gezakt op plek 14 hebben we natuurlijk Axwell en Ingrosso, hoorde je net, eh, met Trevor Guthrie en Dreamer. Stond vorige week op plek 15, is dus een plekje gestegen. En op plek 13 Bruno Mars en Cardi B met Finesse stond vorige week op plek 32. Dus hij heeft echt een flinke sprong naar boven gemaakt. En deze week op plek 12 staat Jason Derulo featuring French Montana. Tiptoe stond vorige week op 17. En op plek 11 hebben wij niemand minder dan Martin Garrix, David Guetta, Jamie Scott, So Far Away. Jongens, dit is half negen, eh, het is half negen, het is, eh, dit waren de nummers 20 tot en met 10. En heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hebben we er nog een beetje zin in. Jongens. Ja, absoluut. Gaan wij straks over 10 minuten weer Je Moet Het Maar Weten spelen. Ik ben benieuwd wie dat eh, enge pakje aan moet. Ik denk, ja, eh, want we hebben het al over gehad. We zouden het nog even bespreken. Want we, zijn, we hebben in eerste instantie jouw date, eh, dating... dating uh, crash besproken, die we gaan maken. Ja, ook een wereldnieuws natuurlijk. Ja, dat is zeker wereldnieuws. Aanmelden kan over de hele wereld nu. Dat kan. Meer daarover straks natuurlijk. Eh, maar we gaan eerst eens even op ons teentje lopen. Derulo. Wine for me, darling. When you move your spine is alarming. Man, why you just... Big fat thing overflowing. Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Got you too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clap, that's a bonus. Mm, that cake looking appetizing. Backpack food, that's a crisis. Hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No breaks when you push that back. Left, right, do it just like that. when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No breaks when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek. Tip top, tip top, tip top. Chains on, got me looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blowing gas at Ferrari. Fresh vanilla smooth like a honey year wine. And I sneak up from behind. What's your name? What's your sign? Huh? Wine for me, dog. You wanna dock in a fly out? Wine for me, dog. Baby, you wanna lease, rent, or buy out? Wine for and that money keep blowing, swat shorty tip tone. Got, Got your, left cheek showing, mama. Tip, huh? Bring that body my way. my way. Can't take it off my breath. Not like you do, baby. Oh. Hold tight when you tiptoe. When you tiptoe. Say it's Sunday. Say it's Sunday. When you tiptoe. When you tiptoe. when you tiptoe. When you tiptoe. Hold tight when you wine for me, darling. Where When you move your spine is alarming, yeah. and when you just wine for me, darling. Iedere zaterdagavond tussen 7 en 9 de grootste hits van Europa met Want dit is wel een nummertje wat we eh, straks wel even moeten gaan luisteren. Oh. Ik verklap eh, even niks, maar oh. eh, ik ga het nummer niet verklappen. Maar hij is van Kendrick Lamar. Nou, oh, ik weet wel ook. Ja, maar ik, ik, moet zeggen, ik heb hem voorgeluisterd. En ik ben normaal gesproken niet echt fan van Kendrick Lamar. Maar... Niet? Oh, nee, ik vind niet, niet, Lamar Nou, niet echt. Ik, ik, haal hem niet naar beneden, maar... Jongens, je moet het maar weten. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Kom maar door. Yes, ja, het vorige uur eh, heeft eh, Patrick glansrijk eh, ja, de punten gepakt. En Quinten, jij moet het nu wel goed gaan maken. Ik hoop het. Jongens, we weten allemaal de spelregels nog trouwens? Of, Nou, als je het goed hebt hoor je ping en als je het fout hebt hoor je... Nou, dat, dat klopt. Steek netjes je hand omhoog oh, voordat je mag praten. Ja, ja oké. Dus eh, ja, ik hoop dat jullie er eh, klaar voor zijn. En eh, ja, ik, ik, hoop dat jullie dit ook echt weten. Want ik heb nu een vraag. Als jullie vroeger heel veel muziek hebben geluisterd... in plaats van je mp3-spelertje... wat je daarvoor nog had... dan moet je weten waar dit voor staat. Discman. Kan. Waarvan is, de, waarvan is cd de afkorting? Kut. <laughs> Nee, dat is anders. Oh, hier. Zeg het maar. Compact disc. Ja, dat is goed. Ik kom er niet op. Compact disc. Heel goed, heel goed. 2-2. discs zat gezegd. Cassette Oh. Betamax. <laughs> Hij wou nog aankomen met Livewire, Livewire. <laughs> CD, bedoel je niet YouTube? Eh, ja. <laughs> wat, wat is dat? Het medium van de toekomst, radio jongens. Oké, okay, ehm, met... Eh, <laughs> oh nee. De volgende vraag. <laughs> met Mike Bulet. Welke zangeres kan zichzelf naast Madonna ah, ook Queen of Pop noemen? Michael Jackson. <laughs> en ook hiervoor krijg je gewoon een klap. Nee! gewoon echt gewoon... shit. Uh, oh. Michael Jackson is wait, niet wait, goed. Oh, mm, Patrick is, dus, to Patrick onto something. Eh. Kelly Clarkson? Kelly Clarkson? <laughs> nee, nee. Hij heeft wel American Idol gewonnen, maar nee, helaas niet. Queen of Pop. <laughs> ja. Als ik zeg, oh baby, baby, I want you to know. Oh. Ah, Sla me, nog één keer. <laughs> Sla me, nog één keer. Ah, kut nee. oh. Britney Spears, dames. Ja, dat wist ik. Maar, oh, ja. Hey, hey. Stel eens normale vragen. Absolutely excellent. Dat is dus, jongens, dat is. Dus. Oké, okay, jongens, hopen dat jullie deze wel weten. Wakker blijven. Uh, ja. ik heb, daarom, ik hier ook 10 minuten voor uitgetrokken. want dit is echt <laughs> gewoon... Ik weet... We zitten over de vijf, dus... Uh. Nou, we komen er wel, hoor. Met welke artiest bracht zangeres Beyoncé het nummer Baby Boy uit? Wat? <laughs> nogmaals, nogmaals. Jongens, oh, Winter. Baby. Met welke artiest bracht zangeres Beyoncé het nummer Baby Boy uit? Justin Bieber? <laughs> Jay-Z. Het is wel een rapper, maar dichtbij. Het is een mag, rapper. Mag ik gokken? Rapper George? <laughs> Het is een rapper. Moet, moet, ik dan maar gewoon rappers gaan opnoemen of zo, dat ook het goed Nee, nee, ja, het is wel een rapper. Eh. Kan je een hint geven? Nog, zeg maar, wat, wat oh. duidelijk? Oh, wat. Hij denk, is, ik, eh, denk ik, denk ik, oh, denk ik, denk ik, denk ik. Justin Timberlake. Dat is geen rapper! <laughs> nee, nee, nou. ja. hij rapt... rap rapmuziek. <laughs> Soms. Hoe heet het nummer dat zei? Self-destruct oh, sequence activated. <laughs> Inderdaad. oh baby? Oh, baby. Baby boy. Oh, baby boy. Met... Het is een rapper. Oh. I don't really care what people say. I don't really care what them one do. I gotta stick to my girl like glue. She's another number two. Jean-Paul? Dank je. Staan <laughs> we gelijk, jongens? 1-1. Nee, 3-2. 3-2. Oh, oh sorry, 3-2. 3 Meneer Mike. Dan hebben we eh, nog één vraag, want één van de vragen wisten jullie nog niet. Dus oh eh, we oh hebben nog één vraag. Ik hoop eh, dat jullie er klaar voor zijn. Kan je, heb je niet een multiple choice? Eh, ja, nee, dat oh. doen we. We gaan weer even een multiple choice doen. een multiple gok. Oké, oké, oké. Welke zangeres had onder andere hits met... even kijken. Dre, Beat, Bad Boy en Rhythm Is Gonna Get You. Is dat A. Madonna. B. Gloria Estefan. C. Britney Spears. D. Pangafilet. <laughs> zeg het maar Patrick. Ik zeg C. <laughs> Jij vult het antwoord C in eh, Britney Spears. ja. Ik weet het echt niet. <laughs> Moet ik het nog een keer halen? Wat was A? Madonna? Dan ga ik voor Madonna. Niet voor, niet D. <laughs> ik zat te twijfelen. Joh. D was lachpleeg. Ik panga, goeie hoor. Maar, die lyrics die, jij maakt is wel prima hoor. Maar, eh, ja? Ja, nou, Ik hoor dat zij eigen tekst schrijft. Ja. <laughs> Oké, nee maar eh, ja. Zeg het maar. Ik hou het niet meer, man. Ik, ik een eh, moet hem uh, goed goedkeuren, jongens. Dat is uh, Gloria Estefan. Echt? Ja, ik zeg B. <laughs> Eh eh, eh, eh, eh. Oké. Ja, en nu een, eh, ja, de vragen zijn op zeker. nee, ik heb er nog één. Doen we dubbele punten? Nee. Hey, vorige keer was dat ook zo. Nee, nee, nee, nee, was omdat jij... Jongens, jongens we, doen, we, we, doen dubbele punten. Dus dit kan... Wie deze vraag goed invult, wint hem eigenlijk dus sowieso. <laughs> Oké. Zijn jullie er klaar voor? Nee. <laughs> Dit is een moeilijke. Ah, oh, kut. <laughs> Welke zangeres is de dochter van Keith Allen? Schiet mij maar in de kapotje. Ik weet het echt. <laughs> kan je een hint geven? Eh, Zonder kutsongteksten. Ze heeft eh, volgens mij het nummer uh, is die Keith gemaakt. Is die Keith Allen ook bekend? Ja, maar ze heeft, ook, ze heeft het nummer This is the Life gezongen volgens mij. Wie? This is the Life. Nee, ik ken het liedje niet. Nee, ik ook niet. Hm. Wacht even. Heb je geen andere vraag? Ik, ik, ik, ik, ga even, ik ga even kijken of ik het kan vinden. Heb je geen multiple met schoenen? Nou, ik ga, ik ga even kijken of ik kan... <laughs> Is het parfait, <laughs> schoenen, bieslook of broccoli? uh, <laughs> uh, of nee, insert zangeres. Ik ga even kijken of ik, eh, of ik een nummer van haar kan vinden. Hopen dat jullie... Even kijken hoor. Eh, zo. Eh, eh, ja, ik ben echt aan het zoeken, jongen, als een malle. En de 10 minuten zijn om. even kijken. <laughs> Ehm, nou, ik, ik ben benieuwd of jullie het weten. Nou, ik denk het niet. Maar oké, dus zeg maar, slaag me. Look inside, look inside your tiny mind. De fuck is dit?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 Nee, ik, heb al, ik zat alleen op mijn WhatsApp. Geurt Ja, eh, ja, ik, eh, ja, ik moet er dus zeggen dat hij dus gewoon aan het kijken was op zijn WhatsApp. Nee. Ja, <laughs> maar weten jullie het al? Nee, ik weet alleen maar de, de mannelijke eh, nummer van Fuck You. Ja, dat was Silo Green. Ja. maar dit is niet Silo Green. Nee. Misschien is ze blauw. En het leuke is, zij heeft het nummer voor haar ex geschreven niet zo goed in bed was. Oh, dat is best kut. <laughs> ja, dit, uh, niet eh, kut, want die heeft hij niet. Nou ja, gelukkig niet voor hem. Maar eh, ja, dat, dit, is dus niemand minder dan de lieflijke Lily Allen. Geen Nou, wie de fuck is dat, man? Ja, ja Lily je, kent, je kent dit nummer, dus dan moet je weten... Kunnen we er nog één, snel één vraag achteraan donderen? Een kwartier... Uh, ja, kwartier. Trek een bot, ik heb maar een kwartier eruit. Dat hebben we wel gedaan. Het is over tien 10 minuten. Oh. <laughs> Oh. Of zeggen van, de uitslag is gewoon bekend en we stoppen nu. En we al een winnaar. Nee, dat vind ik niet eerlijk. Hij heeft gewoon, geen, hij heeft gewoon geen kennis. Dus eh, daar kan ik niks aan doen. Jongens. Jongens. Jongens. Ik denk dat Quint de kippenpak aan moet. Of de varkenspak. Olifantenpak. Met, duurt met kleine best lang. We zijn al 10 minuten, we zijn echt 10 minuten bezig. we zijn om 37 zijn begonnen. Boe, ja. Weet je wat? Ik ga erover nadenken. Ik geef jullie na de eh, 10 tot en met 1 geef ik jullie nog een kans. Hopen dat jullie eruit komen. Ja, en anders een blauw oog.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 gonna cause pain, the truth in my life now falling like the rain. So let the river run. My name, oh, my oh, oh, Oh, river runs hard. let the river run. Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say?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 De onthulling van deze week van de Euro Breakdown. We gaan de nummer 10 tot en met 1 doornemen. Op nummer 10 deze week vinden wij Kendrick Lamar featuring Sa met All Stars. Stond vorige week nog op plek 29. 19 plaatsen gestegen. Op plek 9 deze week Camilla Cabello, Never Be The Same. Stond vorige week op plek 22. Op plek 8 deze week NF Let You Down twee plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Toen was hij terug te vinden op plek 6. Julia Michaels en Clean Bandit I Miss You is met twee plaatsen gestegen ten opzichte van vorige week. Vind je nu op plek 7. En op plek 6 Selena Gomez featuring Marshmallow met Wolves. En op plek 5 Post Malone featuring 21 Savage Rockstar. Stond vorige week op plek 7. Is toch weer twee plaatsen omhoog gekropen. Camilla Cabello featuring Young Talk staat deze week op 4. Net als vorige week blijft deze rots vast eh, op zijn plek staan. We hoorde natuurlijk net het, eh, de samenwerking van Eminem Eminem en Ed Sheeran stond vorige week op plek 3. Nu ook weer op plek 3 met River. En op plek 2 G-Eazy featuring Halsey, Him and I. Misschien wel wat voor Quinten straks. En ik heb nu weer het perfecte schuifelnummer. Dus pak elkaar maar weer bij de hand, want het is weer zover. Ze staat weer op nummer 1. En ze heeft natuurlijk weer het perfecte duet. En ja, dan eh, heb ik het natuurlijk eigenlijk al verklapt. Pak elkaar vast. Hou elkaar vast. I found en denk aan mij. For me. Well, darling, just dive right in. And follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me kids when we fell in love on when you said you looked a mess. I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I. am Dancing in the dark with you listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Ja. ja. Zo mooi, hè? Ja. Liefde, liefde, jongens. Mag ik mijn echte mening geven over dit nummer? Nee. Je hebt geen tijd ervoor. We gaan uh, weer op de zaak. We gaan het uitvechten, jongens. Want het staat 3-2. De beslissende ronde, jongens. We hebben heel kort. Dus ik heb zelf een vraag verzonnen. Oh. oh. Ja. <laughs> En dit is multiple choice. Multiple gok? Multiple choice. Nou, oké. Ik ben niet bang. En dit is even, misschien dat jullie het weten. Wanneer is Disneyland Parijs gebouwd? Is dat A. 1985. B. 1990. C. Schoenen. D. Paga filet. <laughs> Ik weet het! Ik ga voor A. Ik, nee, ik ben eerst en ik zei voor A. Ik, nee, ik heb al A gezegd. Ik heb eerst mijn hand opgestoken. Ik heb A gezegd. <laughs> ik heb mijn hand opgestoken als eerst en ik zeg A. Ik heb al A gezegd. Ja, maar jij was later met je hand opsteken. Nou, dat doen we een papier schade. Niks ervan. De winnaar. En zo zet je de microfoons uit. Echt waar. Heerlijk die macht, jongen. Echt. Hi. Jongens, kunnen jullie gedragen? Ja. Ik wou net zeggen. Het is allebei fout. Oh, ik zeg B. Nee, het is gewoon fout. Pangafilet. Dat is ook... <laughs> het was pangafilet. Sowieso fout. Ja, sorry. Pet, die gaat er wel met de winst vandoor deze week. Ja! Ja. Oh, ja. Oei, oei. Wat was dat nou dan? 1990. Oh. Maar dat zeg ik B. En het was dat 1990. Ja, maar je had het al fout daarvoor. ja, oké. hij ook. Dus dat dan kan ik het niet meer tellen. Nee, maar ik mocht niet A kiezen. <laughs> Jammer joh. Het is pech voor jou. Ja. Hey jongens, eh, eh, we zitten nu eigenlijk halverwege het weekend. Wat eh, gaan jullie doen? Want ik weet wel wat ik ga doen straks. Ja. Op de bank zitten en in slaap vallen. Nee, ik ga echt serieus weer hard ja, ja, ja. Nee, het, Lukt, het lukt tegenwoordig. Ik geloof het niet. Heb jij mijn 55 inch Samsung Curve TV wel eens gezien? Nee. Zeker wel. Deze week. Ik ga lekker morgen naar Ajax. Jij gaat naar, Ajax. Amsterdam Arena. En wat verwacht jij dat onze neuzen gaan doen? Onze, onze godenzonen. Godenzonen, ja. ja. onze strijders. Die gaan, uh, eh, wow, ik zeg een kleine 3-0. Jij zegt een eh, kleine 3-0? Ja. Tegen wie spelen ze? Wil jij wel weten? Ja, anders vraag <laughs> ja, jij wil het wel weten. Je, je moet het maar weten. <laughs> ja, je moet het maar weten. Je hebt dat net verloren, Quint. Maar jongens, horen jullie dit? Horen jullie dit? Het is ja. het einde. We zijn weer aan het einde van een aflevering gekomen van de Euro Breakdown. Het was wel weer een gezellig uit. Het was echt onwijs Chaotisch gezellig. We zijn twee weken weg geweest, maar... We hebben het weer goed gemaakt. We hebben het denk ik wel goed gemaakt. En Quinten gaat in een pakkie, hè? Ja. Quinten Die in een pakkie. Mij. Ja. Nou ja, ik eh, verzin wel wat, Johan. Moet ik en van de douche uitknippen. Je staat voor nul, sowieso. Ja, sowieso. En iedereen kijkt natuurlijk op de livestream op eh, CFM.